en ze worden daar onzeker van. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research onder 2400 mensen in opdracht van de Volkskrant. 82% van de ondervraagden zegt dat nepnieuws de democratie en het functioneren van de rechtsstaat bedreigt. 1 op de 3 zegt geregeld niet te weten wat in de media waar is en wat niet waar. Minister Ollongren wil met media in gesprek om verspreiding van nepnieuws te voorkomen. Tweederde van de ondervraagden is het met Ollongren eens dat de Russen met nepnieuws proberen het beeld over de ramp met MH17 te beïnvloeden. De Nederlandse marine heeft in het Caribisch gebied zo'n 500 kilo cocaïne onderschept. Marinefregat kwam de drugsboot in de nacht van donderdag op vrijdag op het spoor. Daarbij kreeg de marine hulp van een patrouillevliegtuig. De drugs zaten in 27 zakken. Die werden vervoerd met een speciale snelle boot die moeilijk is te detecteren met radarapparatuur. De opvarenden zijn opgepakt en overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. In de Britse dierentuin de London Zoo heeft een grote brand gewoed. Die ontstond in een gebouw met onder meer een restaurant. De brandweer bestreed het vuur met groot materieel en ruim 70 brandweerlieden. zijn geen dieren of mensen gewond geraakt. De dierentuin in de Britse hoofdstad werd gesticht in 1828... en is de oudste wetenschappelijke dierentuin ter wereld. Kamerleden van D66, SP en GroenLinks dringen aan op het vertrek van Camille Eurlings als bestuurslid bij sportkoepel NOC-NSF, meldt het AD. Eurlings, de oud-minister, is in opspraak vanwege mishandeling van zijn ex-vriendin. Hij kreeg daarvoor een taakstraf en betaalde een schikking. Volgens zijn advocaat was de mishandeling niet ernstig en wordt in de media onterecht gemeld dat Eurlings een strafblad heeft. De Kamerleden vinden dat verbijsterend. Kamerlid Diertens van D66 spreekt van een ongelukkige verklaring van iemand die een voorbeeldfunctie heeft. Het weer bewolkt, af en toe wat regen of motregen. Bij een graad of 10 staat een soms stevige zuidwestenwind. De komende dagen weinig verandering. Tweede kerstdag wat meer zon en vooral s'nachts kouder. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. 20 minuten vertraging door een ongeluk.